De Bosnische Kroaat Praljak dronk eind november een flesje gif leeg, kort nadat hij een hoger beroep opnieuw was veroordeeld tot levenslang. Rechter Jello benadrukt dat niets erop wees dat hij Siankali in bezit had. Bovendien was het gif volgens hem zelfs bij de meest intensieve doorzoekingen niet aan het licht gekomen. Hoe Praljak aan het gif is gekomen heeft de rechter niet kunnen achterhalen. Hij hoopt dat het strafrechtelijk onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie daar licht op kan werpen. Berichtendienst WhatsApp kampte vanavond ongeveer een uur lang met een wereldwijde storing. Op de website allestoringen.nl kwamen tussen 7 en 8 uur duizenden meldingen binnen van Nederlandse gebruikers die geen berichten konden versturen en ontvangen. De meldingen kwamen uit het hele land. Diensten als WhatsApp kampen vaker met storingen rond de jaarwisseling, omdat veel mensen elkaar dan berichten sturen. In Hoge Zand zijn vanwege een gaslek 90 huizen ontruimd geweest. Volgens de brandweer is het lek ontstaan doordat er zwaar vuurwerk in het riool is gegooid, waardoor een gasbuis is gescheurd. Mensen in de buurt werden via NL Alert opgeroepen om in het gebied geen vuurwerk af te steken. De netbeheerder in Groningen heeft het lek gedicht en de bewoners kunnen weer terug naar huis. In één huizenblok is het gas nog afgesloten. Daar wordt een noodaansluiting aangelegd. Door hardnekkige mist zijn alle vluchten op de luchthaven van Innsbruck stilgelegd. Duizenden passagiers zitten daardoor vast. Ook de vluchten van Transavia van en naar Innsbruck zijn allemaal geannuleerd. Vanuit de luchthaven in Oostenrijk kunnen 650 mensen daardoor niet naar Nederland terugkeren. Het weer vanavond rond de jaarwisseling en vannacht trekken enkele buien over, mogelijk met hagel en onweer.